En ziet Jamie zijn ouders niet meer voor hij een jaar naar het buitenland gaat? Laat je kinderen niet bij het spoor spelen. Het heeft meer gevolgen dan je denkt. Alle informatie over ZFM, maar ook nieuws over Zandvoort... vind je op www.zfmzandvoort.nl of ZFM Text TV. Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. En, en, en zit al helemaal niet. heb je ook wat. zou zeggen, welkom, een hele goede avond. Hier is hij dan weer ondergetekende Fred Heij bij ZFM eh, Zandvoort. En dat allemaal op die 106.9, 104.5 op de kabel. En natuurlijk, uh, ja, tv-tekst. En DAB plus 6a. En wij gaan lekker verder in afwachting eh, van Mike. En dat doen we met Henk Dame. En ja, hoe zit het met ons? Ik ben zo bang sleur in was hij dan, Henk Dame. En hij had het over, ja, hoe zit het nou met ons? En eh, ja, we gaan lekker verder naar de volgende plaat. En je hoort hem al. Het blijft een heerlijk nummer, die bananensong. Shaggy. Daylight come and them no go home. Give them one time, two time, them one more. feel like come and them now want go home. Give them me three times, sometime one four. Daylight come and them no one go home. We have a Latina girl, she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia. So a me go recommend no my banana. Tranquilla mama say hasta mañana. So me do it, ah, so me do it, so me do it, so me do it. And girl I tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them wait. <laughs> you know see. Girls from near and far a request me banana. Me a the girl them banana farmer. The whole of them a request me banana Daylight come and them no want go home Give them it one time, two time, them want more Daylight come and them no want go home Give them it three times, sometime them want four Daylight come and them no want go Y'all from Spain, Sweden, Ghana and Japan I ring up the phone, I ask direction them want come chill from me plantation. Two girl from France, so them want share one of me say way. Me say way, me say way, me say way. Grab me banana, I tell me it's sweet. Them say we, them say we, them say we. Say la vie. Girls from near and far, I request me banana. Me a the girl, them banana farmer. Do all of them, a request me banana. Daylight come and them no want go home. Give them it one time, two time, them want more. Daylight come man, them no want go home. Give them it three times, sometime them want four. They like come man, them no want go home. Hey, me say they, me say they, me say they, me say they, me say they, yo. They like come man, them no want go home. Night and day, gyal a ring off me phone. Some gyal walk in live it discreet. Them no want them man find out them a do it. Hey. Them a sneak out tip to a pan fit. And gyal a climb up for me banana tree. Yeah. And she do it. And so she do it. So she do it. So she do it. Grab me banana and skin up party. she said the shape and taste unique. Oh, me tell you why. Oh gosh. Girls from near and far a request me banana. Me a the gyal them banana farmer. The whole of them a request me banana. They like come and they no want go. Give them it one time time, two time, them want more. Daylight come and them no want go. Give them a three sometime them want four. Daylight come and them no want go. Hey, me say day, me say day, me say day, me say day, me say day, yo. Daylight come and them no want go home. Night and day, gyal a ring off me phone. Day, me say day, me say day, me say day, me say day, me say day, yo. Daylight come and them no want go home. Night and day, Shaggy. Banana. En dat hier bij ZFM Entertainment voor You tot de klokjes van 8 uur. Meer muziek, meer variatie met Entertainment for You. Catharina Hulten en laat jouw hart bij mij. Laat jij weet Nou, ik weet het ook. Tot 8 uur, entertainer voor u. En dat allemaal hier vanaf de Tolweg, Tina. De maan staat hoog aan de hemel.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 Dat maakt vandaag niet uit. Altijd blakken, is er weinig money in mijn zakken, maar dat maakt niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. dat zeggen mensen en ze hebben gelijk. Het hek gaat eventjes open. Een kaartje hoef ik hier niet meer te kopen en ze hebben gelijk. Pata, jaka, is er weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. maar dat maakt niet uit. ze heeft gelijk. We zitten samen aan de tafel te genieten. En ze stelt niet te veel vragen over gisteren en ze heeft gelijk. Entertainment for you. Meer dan radio. terug in de tijd met eh, Diana Rush en The Supremes en High Hair Her Symphony. We gaan lekker verder met Emma Heesters en Waar ga jij heen? Nou, ga je van nergens heen. Blijf gewoon bij de radio. tot er 8 uur is dit Entertainer for You. Je Ga je voor zilver? radiostation. Eén radiostation. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandvoort met Entertainment for You. ik Jij geeft je hart niet. Eh, entertainment for you. En ZFM. Artiesten. <clears throat> Sorry, kikker in de keel. Zfmartiesten.nl. En daar kunt u dus eh, terecht eh, voor ja, uw verzoekplaatjes eventueel. U mag ook een vraag stellen. Mag ook nog. Dus ga naar www.zfmartiesten.nl voor de verzoekplaatjes. Even eh, scrollen naar beneden en daar eh, kunt u een mailtje sturen. Tot 8 uur, entertainment voor you. hoor je hier natuurlijk bij uh, eh, ZFM Entertainment View tot de klokjes van 8 uur. En uh, we gaan lekker naar de nummer 1 van de Entertainment for You Dutch Top 5. Uit de Entertainment for You Dutch Top 5. Bij je leven gaat alles een stukje beter. Grace en Jeffrey Hezen En uh, van mij alleen. Alles beter. Er is een toekomst voor ons en die staat al lang beschreven voor het leven, voor ons hele leven. Ik ben zo verliefd op jou. Zo verliefd op jou. ben jij voor mij alleen? Ik kan niet delen. Blijf jij bij mij? Ik moet het weten. Ben jij voor mij alleen? Ik wil niet jij bij mij of laat je mij alleen? Hoe ik jou heb ontmoet, dat was toch zo bijzonder. Je bent een wonder, een wereldwonder. Op het hoogste niveau die jij voor niets en niemand onder. Je bent bijzonder mijn wereldwonder dat waren ze dan Brace en Jeffrey Hezen. En van mij alleen de nummer 1 van Entertainment for You Dutch Top 5. En we gaan lekker verder met eh, Jannes. en eh, ja, in gedachten fluister ik jouw naam. Blijf er lekker bij, want eh, straks in het tweede uur natuurlijk Beb en Bert... en natuurlijk de drieënbedrijf van Fred Heij en we gaan natuurlijk nog, ook, eh, nog even wat mensen bellen. Dus blijf er zeker bij. Tot 8 uur. Entertainer voor jou vanaf de Tolweg, Tina. Vergeten kan ik jou, maar niet. De tijd verandert dat ook niet. Ik dacht dit zal wel overgaan. Maar groter wordt steeds mijn verdriet van alles geprobeerd. Maar ik heb er één ding van geleerd. De liefde gaat gewoon zijn eigen gang. En dat gevoel maakt mij zo bang. Want in gedachten fluister ik jou aan. En hoor ik overal jouw stem your heels was dit. een entertainer van You tot de klok van 8 uur. En we gaan verder met Solomon Burke. En Wrap My Arms Around You. so Honey, let me squeeze and hold you tight Let me give you all the love you need Lord, I wanna give you love tonight Let me wrap my arms around you Honey, let me squeeze and hold you tight Let me give you what you want and what you really, really need tonight. Got this love and show so good now, baby. The best love that I've ever had. If we lose this magic feeling that we got, Lord, I believe it'll drive me mad, mad, mad want and give you what you want, baby, baby. Let me squeeze you, squeeze you, hold you tight. I wanna keep this love all to myself. I don't want you to give it to nobody else. Hey, hey, hey, come here, woman you comprende? Do you understand? Bésame, bésame. Kiss me. Más, mucho, much mucho more, más. More, much Let me wrap my arms around you and hold you tight. Give you all this love that you need tonight. I'm gonna love you, honey, and love you right. the love that you tonight. Oh, love you and love you You've been hurt so much you don't understand. Zo, even lekker terug in de tijd met Solomon Burke. En eh, Let Me Wrap My Arm Around You. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij op die 106.9, 104.5 op de kabel, DHB plus 6a. En natuurlijk op de kabelgrond hier in Zandvoort. En al digitaal beheerd. En ik heb ook iemand aan de telefoon. Ik zou zeggen, Henk, een hele goede avond. Goedenavond. Hi, hoe is het? Ja, goed, goed. Lekker. Ja, je zit lekker te eten. Ja, nee, ik ben, ik ben erbij. Ik zeg, maar, staan nou op de parkeerplaats. Dus ik ga nou naar binnen om te eten, zeg maar. ah, oké. Hey, eh, ja, dan houden we het lekker kort. Hey, jouw nieuwe single? Ja. Eh, ja, eh, wat, wat kun je daarover vertellen? Ja, het is, hij is geproduceerd door Manfred Jongenelis en de tekst is geschreven door Harry Gerritsen. En daar heb ik eigenlijk, het liedje heb ik zelf gevonden op Spotify, Spaans, bij een Spaanstalige artiest. Oké. En dat, eh, dat is eh, van Julio Iglesias of... Eh? Nou, <laughs> José? Eerlijk gezegd ken ik dat, die naam niet helemaal zo goed uitspreken. Oké. Okay. Zo'n lange naam, dus... Ook, <laughs> <laughs> nou, daar houden we het over. Hey, ehm, ja, het nummer is getiteld vanaf vandaag, hè? Ja, vanaf vandaag, ja, klopt. En dat, is, is dat een speciale reden, of... Nee, nee, ik vind, ik vind gewoon dat, dat liedje, de tekst heb ik laten schrijven aan de Harry. En dan het, eh, het, is gewoon wel een beetje wat ik... Eh, ja, het is wel autobiografisch een beetje. Dat je wat veel met andere dingen bezig bent dan met je eigen gezin of wat dan ook. Ja, ja. Hey, en eh, ja, even, even een rare vraag misschien, maar legt er al wat op de plank? Ja, er ligt genoeg op de plank. Oké. Dus we kunnen nog wat, wat verwachten dit jaar of wordt het volgend jaar? Ik weet het niet zeker. Ik hoop dit jaar nog, maar ik hoor dat het heel erg druk is. Dus ja, eh, eh, druk, ja. Ja, ook, eh, ook dat natuurlijk. Maar ja, ook de coronatijd natuurlijk is, is het wat, wat rustiger als normaal natuurlijk. Ja, klopt. En iedereen, ja, maar iedereen is nou weer een beetje natuurlijk... het wordt allemaal wat soepeler, dus iedereen kan weer een beetje, dat merk ik al. Dus dan gaat alweer meer natuurlijk naar de studio. Ja, ja, ja. We dus worden nou wel in de hele drukke tijd nu, nou ja. Ja, ja, je moet het niet laten, ja, hoe zeg je dat? Laten verdwijnen, <laughs> laten we het zo zeggen. Hey, hey ehm, ja, ik, ik hou u dan niet langer op. Ik denk dat we hem gewoon lekker gaan draaien. Vanaf vandaag. En sowieso eh, voor, voor, morgen en overmorgen. Ja, draai maar zoveel mogelijk. Is alleen maar goed. <laughs> is goed, denk eh, Hey, ik, eh, ik zou zeggen, eet smakelijk. Ja, dankjewel. En nou ja, de volgende keer doen we het gewoon even op, uh, opnieuw over. Dunnetjes. Is goed, jongen. Ja, Oké. Hey, groetjes. Hey, dankjewel. Jojo. Henk Stelte, eh, vanaf vandaag. Niemand die me bezighoudt, alles voelt nu zo vertrouwd, want we delen alles samen. Al ben ik dagen weg van huis en kom ik straks heel laat thuis, is niet leuk moet ik beamen. Maar ik wil je laten zien, jij bent belangrijk in mijn leven ik nu het roer om. de jij niet te geven? Vanaf vandaag zijn er geen wolken meer, alleen maar zon. Je bent geen halte maar mijn eindstation. sensuele vrouw waar ik zoveel van hou. Je laat de zon weer schijnen. Het liefst zou ik je niet mee willen nemen, om dan samen te verdwijnen. Want ik wil je laten zien, jij bent belangrijk in mijn leven. Oh, daarom gooi ik nu een roer om, wil jij mijn liefde geven. in mijn leven. Oh, daarom gooi ik nu het roer om. Wil jou mijn liefde geven? Vanaf vandaag zijn er geen wolken meer, alleen maar zon. Je bent geen halte maar mijn eindstation. Alles wordt nu echt anders. zet hij for you. langer hier te zijn. De klok die blijft maar tikken van Mondial. En bye bye, zwaai zwaai.